van 4 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Minister Ascher heeft naar eigen zeggen een stevig gesprek gehad... met vertegenwoordigers van Nederlands-Turkse organisaties. Hij had de 15 organisaties uitgenodigd... omdat hij vond dat ze nadrukkelijk afstand moesten nemen... van bedreigingen en intimidaties in de nasleep van de poging tot staatsgreep in Turkije. Asscher zei tegen de organisaties dat die alleen gesprekspartner van het kabinet kunnen zijn als ze democratische waarden verdedigen. Volgens Asscher hebben de vertegenwoordigers afstand genomen van de intimidaties. Het Duitse chemiebedrijf Bayer heeft de Amerikaanse zaadveredelaar en producent van gewasbescherming Monsanto gekocht. Het is de grootste overname ooit door een Duits bedrijf. Bayer koopt Monsanto voor 59 miljard euro. De afgelopen maanden deed Bayer al een paar keer een overnamebod... maar de aandeelhouders van Monsanto vonden dat telkens te mager. Een zwak begaafde man uit Vianen is veroordeeld tot vier jaar cel en tbs met dwangverpleging... voor kindermisbruik en het maken en verspreiden van kinderporno. Justitie had vijf jaar tegen hem geëist. De man kwam in beeld door een melding uit de Verenigde Staten. Bij het verzenden van foto's waarop te zien was dat hij een baby misbruikte... had hij zijn volledige naam gebruikt. In Frankrijk is opnieuw een minderjarige terreurverdachte opgepakt. Het is een scholier van 14 of 15 jaar oud die op het punt zou hebben gestaan om een aanslag te plegen. De Franse politie pakte de leerling vanochtend op in het noordoosten van Parijs. Zaterdag werd ook al een minderjarige terreurverdachte opgepakt. Ze zouden zijn benaderd door strijders die actief zijn in Syrië. De Franse minister van Binnenlandse Zaken, Cazeneuve, zegt dat de jonge Fransen steeds vaker vanuit Syrië worden geronseld. Het weer, de zon schijnt volop. De temperatuur loopt vanmiddag uiteen van 29 graden op de Wadden tot 32 in Brabant en Limburg. Morgen met 26 tot 30 graden is het nog zeer warm, maar later op de dag komt de bewolking. En vanaf vrijdag is het koeler en wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort tussen Blarikum en Eembrugge 3 kilometer... Op de A4 Den Haag richting Rotterdam is een ongeluk gebeurd. Tussen Den Haag-Zuid en de Keteltunnel staat 5 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht. Omrijden kan via de A13. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkum voor Hardingsveld-Giessendam 4 kilometer door een ongeluk. Eén rijstrook is dicht. A15 Gorkum richting Nijmegen tussen Afrit Arkel en Del 7 kilometer.